Kees Groot met het NOS-journaal. In aanwezigheid van president Obama is in Dallas de schietpartij van vorige week herdacht. Een man schoot toen vijf agenten dood tijdens een demonstratie tegen politiegeweld. Obama zei dat hij meevoelde met de mensen in Dallas. Hij is ervan overtuigd dat zijn land sterker uit deze tragedie tevoorschijn zal komen. Ook oud-president George W. Bush sprak op de herdenkingsbijeenkomst. Uit respect voor de omgekomen agenten waren vijf stoelen bij de ceremonie niet bezet. Een Koerdisch tv-station heeft een interview uitgezonden met een Nederlandse vrouw... die zegt dat ze samen met haar kinderen ontsnapt is uit IS-gebied. Het gaat om een 21-jarige vrouw uit Soetermeer... die zich als tiener heeft bekeerd tot de islam. Ze zegt dat ze vorig jaar door haar man tegen haar wil is meegenomen naar het kalifaat. Daar zou ze zijn vastgehouden door mannen met baarden en geweren. Met behulp van haar vader zou ze vandaag Koerdische strijders in Noord-Irak hebben weten te bereiken. Het ministerie van Buitenlandse Zaken wil alleen zeggen dat de Nederlandse vrouw recent hulp heeft gevraagd bij de ambassade in Irak. De man uit Utrecht die begin dit jaar werd aangehouden in een grote zedenzaak moet wat het OM betreft twee jaar de jeugdgevangenis in. De 23-jarige wordt verdacht van verkrachting en drie aanrandingen in 2010 en 2011. Toen was hij 17 jaar en daarom wil justitie hem berechten via het jeugdrecht. Behalve een celstraf moet hij ook behandeld worden, vindt het OM. De Franse president Hollande blijkt al jaren een eigen kapper in vaste dienst te hebben. Volgens een weekblad reist hij de president overal achterna en is hij 24 uur per dag beschikbaar. Contractueel is vastgelegd dat hij niets mag zeggen over wat hij met Hollande meemaakt. De persoonlijke kapper van de president kost de Franse belastingbetaler bijna 10.000 euro per maand. Het weer, de buien verdwijnen en komende nacht is het overwegend droog. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen opnieuw buien, vooral landinwaarts en het wordt dan rond de 18 graden. Dit was het ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnald Zwaan bij de ANWB. Er staan op dit moment geen file.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 Lovely Day. Het wordt ook al een Lovely Day natuurlijk. Van Bill Withers, de Studio Rio When I wake up in the morning, love. And the sunlight hurts my eyes. And something without warning, love. bears heavy on my mind. Then I look at you, and the world's alright with me. Just one look at you. Jan Jan van de Buena Vista Social Club. We hadden het eerste nummer natuurlijk ook al een nummer van, van hun. Door Cardin. We gaan verder met een favoriet van mij. Boubacar Traore uit Mali. Mali Dendou. malide nun toye kobani bam malide nun toye babani bam malide nun toye kobani bam malide nun toye kobani bam malina moyo awe kofile malide nun malina moyo filɛ mali de nu deze zanger dus Boubacar Traoré. Hij heeft nooit zijn geld kunnen verdienen met de muziek. Want hij kon geen uitgever uh, vinden. Desalniettemin wordt hij vaak vergeleken met eh, Elvis. En dit is, eh, denk ik, familie van hem. Rockia Traoré. Het Die overigens wel contract heeft bij een platenmaatschappij.